Renske van der Zallen met het NOS-journaal. Door extreme regenval hebben sommige gebieden in Oostenrijk en Duitsland... te maken met flinke wateroverlast. Onder meer vlakbij Dresden in de Duitse deelstaat Saxe waren er overstromingen. Sommige plaatsen daar zijn niet meer bereikbaar, melden lokale autoriteiten. Ook de omgeving rond München is zwaar getroffen. Mensen zijn geëvacueerd, straten staan blank en er zouden ook aardverschuivingen zijn... In Oostenrijk staat de binnenstad van Hallein vlakbij Salzburg deels onder water. Vooralsnog zijn er geen slachtoffers gemeld. Facebook verweert zich tegen beschuldigingen van de Amerikaanse president Biden. Die zei gisteren dat het social media platform coronadood op zijn geweten heeft... door het toelaten van desinformatie over coronavaccins. Volgens Facebook is het aantal mensen dat twijfelt over een prik juist met de helft afgenomen onder de gebruikers in de VS. Biden wilde graag op 4 juli 70% van de Amerikanen gevaccineerd hebben. Maar dat doel is niet gehaald. Facebook is niet de reden dat dit niet is gelukt, zegt het social media bedrijf. Tieners in Groot-Brittannië worden niet ingeënt tegen het coronavirus, meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de krant geeft een Brits comité voor vaccinatie het advies om jongeren tussen de 12 en 17 jaar geen prik te geven, zolang de risico's niet duidelijk zijn. Kwetsbare tieners zouden zich wel kunnen laten inenten. Andere landen, zoals Frankrijk, Israël en de VS... besloten eerder wel gezonde tieners vanaf 12 jaar te vaccineren. Ook in Nederland kunnen alle 12 tot 17-jarigen een coronaprik krijgen. En de Oostenrijkse ultrafietser Christoph Strasser heeft een wereldrecord neergezet. Binnen 24 uur legde hij ruim 1026 kilometer af. Het oude wereldrecord stond op 914 kilometer. De 38-jarige wielrenner reed rondjes op een circuit. Strasser stond in totaal slechts twee minuten stil vanwege een lekke band en om van fiets te wisselen. Het weer vanochtend op sommige plaatsen wat mist.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 And that same crazy year said I would never ever get. me. No, no. Veel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. dit ooit gedacht? Blij dat nu die tranen zijn verdwenen en mijn lach weer is verschenen en nooit meer zal verdwijnen. Het is zo mooi.